Kees met het NOS-journaal. In Bruinsweek onder de last van het water. Ook uit andere plaatsen in het zuidoosten kwamen berichten over straten die blank stonden. In Duitsland heeft het hoogwater drie mensen het leven gekost. Hun lichamen werden door duikers gevonden in een ondergelopen woning in Beieren. In Somalië zijn bij een aanslag op een hotel in de hoofdstad Mogadishu zeker tien doden gevallen. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. Het hotel is een ontmoetingsplaats voor politici en zakenmensen. Eerder vandaag doodde een elite-eenheid van het Somalische leger 16 leden van Al-Shabaab. Bij een schietpartij op een universiteit in Los Angeles zijn twee doden gevallen. De politie maakte enige tijd jacht op een schutter, totdat bleek dat hij een van de doden was. Vermoedelijk heeft hij eerst iemand doodgeschoten en daarna zichzelf. Naar de precieze toedracht van de schietpartij in Los Angeles wordt nog onderzoek gedaan. Een Nederlander die in België in de cel zit moet een betere behandeling krijgen. Hij had een rechtszaak aangespannen omdat hij door de aanhoudende stakingen van cipiers nauwelijks meer zijn cel uitkomt en niet altijd drie maaltijden op een dag krijgt. Als zijn situatie niet verbetert moet de Belgische staat een dwangsom betalen die kan oplopen tot 1500 euro per dag. Het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen Polen gewonnen. In Gdansk werd het 2-1. Vincent Jansen scoorde in de eerste helft, waarna de Polen kort na rust gelijk maakten. Jorginho Wijnaldum maakte het winnende doelpunt. Het weer de komende uren nemen de buien af, al kan in het zuidoosten nog veel regen vallen. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Morgen valt er in de ochtend eerst wat regen en daarna breekt de zon door. Smiddags wordt het 22 graden met opnieuw kans op een regen- of onweersbui. Dit was het... met een hoop blazers. En ook best wel wat heavy repertoire, maar met zo'n ballad als If You Leave Me Now scoorde ze een gigantische hit. Zanger Pieter Citera, die hoorde u eh, het, eh, de liedzang voor zijn rekening nemen, Chicago. Eh, een groep waar ik in de jaren 70 in de RAI naartoe ben geweest. Trouwens ze live op en ja, fantastisch, fantastische drummer ook. Dus voor mij natuurlijk leuk om naar te kijken. Maar ook eh, uitstekende blazerssectie en een fantastische vocale. Eigenlijk een, eh, een topgroep, zou je kunnen zeggen. Eh, My Girl, The Temptations, ook wel leuk. Temptations, My Girl. Ik heb hem zelf nog gespeeld met eh, diverse bandjes. Altijd een heel eh, gezellig repertoire waar altijd eh, gezellig op gedanst werd. En daar werden de mensen vrolijk van. When a Man Loves a Woman. Percy Sledge. Nou, dat nummer kan niet stuk, hè? als een mannetje eenmaal van een vrouwtje houdt... luisteraars, nou, berg je dan maar. Ja, eh, nou, we toch een beetje in de soulhoek zitten... Eh, heb ik nog een zanger gebeld en die brengt ons redding. Otis brengt ons altijd redding en dat doet hij vanuit de muiden. Dan zit hij met zijn billen op de dok of de, of de B. Nou, u kent het, hè? We horen de zee al, hè, eh, al ruisen. Nou, dat hoor je in Zandvoort ook natuurlijk. Hoef je niet voor naar Muiden.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 Ja, dat was echt zijn redding. Luisteraars, uh, nou eh, ben ik in alle uh, haast, of haast, ik was even in gesprek met mijn vriend Onno, want die is ook binnen hier in de studio. Die gaat straks ook nog wat muziek voor ons verzamelen, heeft hij beloofd. Hij heeft net op een zekere plaats hier in het gebouw, heeft hij daarover na. <laughs> heeft hij daarover nagedacht. Dus we kunnen eh, het nodige eh, mooie repertoire van hem, eh, van hem verwachten. Maar nou ben ik natuurlijk, doordat ik met hem in gesprek was...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 En eh, ik ga zo een ondervragen vragen eh, welk nummer hij gedacht had... eventueel gedraaid te willen zullen hebben. <laughs> <laughs> te willen zullen hebben? Te willen zullen en jij hebt net eigenlijk al een nummer wat ik eigenlijk net in mijn hoofd had... toen ik koffie ja, Doc of the maken. Bay, Doc of the Bay, ja, ja. eigenlijk. Maar ja, was je met een slag voor... Maar eh, eh, ik, hoor, ik hoor muziek. I can hear music. Dan gaan wij ondertussen even brainweven eh, over het nummer wat jij gaat kiezen.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 Ja, eh, Billy Joel, eh, ook eh, een man die garant staat voor hit naar nou, hit naar nou, hit. Onno, jij hebt gekozen voor... Elton John. Ja. ja, nee, nee, nee, maar, nee, maar ik had natuurlijk die andere al klaarstaan die je eerder koos. Weet je oh, ja. <laughs> Jij, jij springt ook weer van de hak op de tak. Ja, dat is wel. zeg je van mij, uh, heb je van mij wat te maar zeggen. Maar het is ook een, een, lange en winderige weg. Is het ja, ja, ja, ja. <laughs> veel tegenslagen. Ja, ook, veel tegenslagen. Eh, de Beatles, eh, Long, Long, Long Winding Road. Paul McCartney zingt het. En eh, we gaan ervan genieten. Namens Orno. Winding Road. disappear I've seen that road before. long, long time ago. geweldig gezongen. Paul McCartney, The Long and Winding Road. Uh, Orno, je had nog een, mooie in gedachten. Ja, die had je wel, maar die, eh, waarschijnlijk moest je die eh, toch ergens anders vandaan trekken als van, ja, wat je... Ja, nou omdat jij een speciale versie van het nummer wil. Ja, ja. en ik begon er net al over, ik zei het al, Elton John. Ja, het staat bekend natuurlijk als Candle in de Wind. Ja, en dan eigenlijk uitgevoerd de eerste keer voor Norma Jean, dus Marilyn Monroe. Ja. Nou- maar ik wil echt de originele van, eh, die je had eh, gemaakt eh, voor na het overlijden van... van ongeluk ja, van Gezongen tijdens de begrafenis van ja, ja. Lady Diane. de gemaal... de gemaalin, moet ik zeggen. De ah, de van Prins Charles of England. Ja. Ehm, nou, dan moet je die zo meteen even opzoeken. En nu even wat anders daarin nee, gooien. Nee, nee, nee. Maar, luister, luister. Oké. Luister. En huiver. Als het goed is hoor.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 the legend Ja, we hebben net gekeken op Google Luisteraars en uh, zijn tot de conclusie gekomen dat het volgend jaar, uh, 2007, 31 ja. 2017, alweer 20 jaar geleden, is, dat, is. Eh, dat, ze overleed, geboren in, eh, op 1 juli 1961. Eh, dus ze was 36 jaar dat ze overleed. Een jonge vrouw nog. Hè. Ja. Ergens in Parijs in de tunnel geloof ik. In Parijs in de tunnel na een achtervolging met de eh, paparazzi eh, en dergelijke. Tenminste, ja. ja Dan is, zoals wordt beweerd. Hè. Er wordt ook ontkend dat de paparazzi eigenlijk daar verantwoordelijk voor, voor zou zijn. Ja. Ja. ze was natuurlijk... ze had toen geen verkering meer met prins Charles. Ze, had nou, ze was er getrouwd, hè? Ja, ze was getrouwd, maar ze had verkering met een eh, eh, Lafayette. Eh, ja, een van rijke, een rijke meneer uit Frankrijk. Als ik, nee, nee, nou, nee, het was de zoon van een ehm, grote ehm, warenhuis. Ehm. God. Lafayette. Ja. Echt dat grote Franse warenhuis. En daar was... van, de directeur was de zoon daarvan. Het was ook een buitenlander, geloof ik. Hè? En kwam niet uit Frankrijk van oorsprong. Volgens mij was, kwam die uit, uit Azië vandaan ergens of zo, die man. Ik zou het niet meer weten. Nee. Nou, maar ik ben het allemaal een beetje kwijt, eh, eerlijk gezegd. Nou, in ieder geval, uh, we hebben genoten van het nummer. En ja, nog een eh, goede keus, vind ik zelf. Want het nummer, ja, dat, dat speel ik natuurlijk Jans ook nog wel eens. En dat is dit. Wel op tempo. Ja. Ik, ja, ik heb toch... George Harrison, While My Guitar Gently Weeps. Oh, Live uitvoering. Terecht applaus. Zo, eh, iedereen weer wakker. Ja, <laughs> George was, Harrison. Deze was niet mijn eh, keuze natuurlijk. Wel het eh, artiest. Ja. En de, de naam van het nummer. Maar ik had toch echt... wat rustiger. De, de rustige versie. Ja. Oké. nou. <laughs> ja, er stond, echt, er stond echt maar Guitar, Gentle, Weeps. George Harrison. Dus ik denk, nou, die klik ik aan. En, uh, nou ja. Gaan met die bananen. Ja, gaan met die ah. bananen. Nou ja, de mensen die blijven er wel wakker bij. Dat is wel weer zo. Dus App Vloed, luisteraars, daar luistert u nog altijd naar. En uh, mijn goede vriend Onno Hulshoff die heeft weer een, eh, een idee voor... Eh, weer, weer een idee. Jo, jo, alweer. Ja. Ik moet even... Het, eh, ja, want ik had natuurlijk beloofd dat ik hier vanavond ja. langs zou komen. Ja. Dus ja, nou, vind jij, nou, nou, moet, ik, nou moet ik dat uurtje wat ik eigenlijk niet ben aanwezig geweest... wat ik te laat ben, moet ik even goed maken of zo. Ja, langskomen, je zou stoppen ook. Nou, dat heb je ook gedaan. um, <laughs> Eh, we ik heb nog een ander nummer. Ja, we hebben het wel over rampen. Hè? Ja, nou, dingen die niet leuk zijn, die eh, gebeuren. Ja. En eh, daar is dit nummer eigenlijk ook eentje van. dat heeft te maken met 9-11, 2001 dacht ik dat het was, of 2002. En dat is een nummer van de groep Live. Ja, en, en ik zei... Overkam. Overkam, het zegt mij niets, maar misschien als ik het Luister. Ja. Heel to the unaware. erachter dat die aanslagen van 9-11 plaatsvonden in 2001. Ja, het, is, het, is, het, wordt, het, wordt, nummer wordt dus geassocieerd met 9-11. Eh, dat stond, eh, bestond toen al voor die tijd. En het werd in die tijd, eh, van mij, dat ik kan herinneren, veel gedraaid. ja. ja, nou, ik, het zegt mij helemaal niks hoor. Nou. Maar ja, dat hm? kan wezen. Mijn, radio, <laughs> mijn stuk was toen hoor. ja, ik weet niet onder welke steen jij toen op dat moment lag. <laughs> Ehm, in My Life ga ik draaien van de Beatles, omdat ik het zo'n mooi liedje vind. Thank you. Beatles in my life. Nou, nou, ik kijk wat, in jouw eh, life. Ja. In jouw leven. Nou, nou, nou vertel. Uh... In my life. Ja. dus, dat eh, wil jij <laughs> dus- niet, wil jij niet nou, weten. ik weet genoeg. <laughs> Zullen we het daar eens over hebben hier? Ja. Dan kunnen we vier uitzendingen met... <laughs> Oh, dan zijn we tot 2020 zijn we ongeveer bezig. Ja, maar dan, dan, dan, dan stroomt de studio vol. Want dan wil iedereen weten van hoe doe je dat daar. Ja, ja. Hoe hou je dat voor, jongen? <laughs> nou, ik zal je vertellen. Ja. Eh, nou, luister, luisteraars. Luister. Nee, ik ga het allemaal niet vertellen. Dat ga ik allemaal niet doen. Ah. Nee, ah, nee. Ah, ah, ah, ah toen nou. Nou. <laughs> nou. dan een goed plaatje. Dan, eh, Zullen we dat doen? Zullen we, zullen we eens wat van Nina Simone draaien? Dus, uh, Nina Simone? Ja, Nina Simone. Ja. don't let me be misunderstood. Zet de klokjes meegenomen hoor. <laughs> Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad Don't you know no one alive can always be an angel When everything goes wrong you see some bad But I'm just a soul ja, Santa niet... Esmeralda had jij het over. Dat ja, was natuurlijk dat de, was de, lange versie. Jij dacht ook, eh, dit is de lange versie. Jij blijft maar kletsen met mij. Dit, dit, eh, was geen lange ah, versie. nee, dit was een kort versie. Maar dat dacht jij, <laughs> zei ik. Luisteren! Eh. Ik luister, maar we hebben nog, om precies te zijn, zeven minuten te gaan. Dus twee plaatjes van drieënhalve minuut. Zo, heb jij... dat heb jij even gauw uitgerekend. Ja, dat is een, ik ben een rekenwonder wat dat betreft. <laughs> <laughs> heb, jij, heb jij enig idee wat wij daarvoor eh, voor moeten aanwenden? Nou, doe jij de eerste, doe ik de tweede. Nou, dan neem ik de man van eh, Billy Joe. Weer Billy Joe? Ja, die man moet ook een kans <laughs> hebben. Saturday. a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Piano van Billy Joel vind ik vanavond een beetje vals, dus <laughs> ik draai hem weg. Nee, dat doe ik niet, eh, dat doe ik niet omdat de piano vals is natuurlijk, maar omdat wij eh, weinig tijd meer over hebben. En we willen toch nog even genieten, Orno, van... Eh, ja, van de Carpenters. Ja, want jij hebt uitgekozen... Ja, ik neem een medley van hun en deze is dan van nummers van uh, Burt uh, Burt Nou, luister eh, luisteraars, muziek waar u vrolijk van wordt. Wij danken u voor het luisteren naar Tussen App en Vloed. Volgende keer zijn we er weer en dan weer heerlijke muziek. geniet van de nacht naar de donderdag en maak er lekker rustig dagje van, van de donderdag. Wordt mooi, mooi, weer eigenlijk morgen, ik weet het eigenlijk niet. nee, dan vraag je me nu ook ineens wat. Maar nee, nou, gooi de muziek erin, kom <laughs> op. zo. <laughs> what the going is good. Knowing when to leave may be the smallest thing that anyone can learn. Go. I'm afraid my heart isn't very small. Fly while you still have your. because happiness waiting for me. When someone walks in your life, you just better be sure he's right. Cause if he's wrong, there are heartaches and tears you must pay. Keep both of your eyes on the door, never let it get out of sight. Just be prepared when the time has come, you run away. Sail when the wind starts to blow, but like a fool, I don't know to share.